Dat is de uitkomst van een bodemprocedure die van der Vee had aangespannen tegen de gemeente. De rechtbank vindt dat burgemeester Van Gijzel hem geen gebiedsverbod had mogen opleggen voor heel Eindhoven... en ook niet een gebiedsverbod voor onbepaalde duur. Sietse van der Vee is veroordeeld voor ontucht met twee Turks-Nederlandse jongens... De burgemeester is bang voor onrust omdat de familie van de slachtoffers zou zinnen op eerwraak. De rechtbank kan die gedachtegang wel volgen, maar vindt een gebiedsverbod voor heel Eindhoven en voor onbepaalde duur buiten proportie. Informateur Opstelten denkt dat hij drie weken nodig heeft voor de onderhandelingen over een rechtsminderheidskabinet van VVD en CDA. In een persconferentie zei hij dat hij van de koningin een uitdagende opdracht heeft gekregen... omdat er zowel een regeerakkoord als een gedoogakkoord moet worden gemaakt. Volgens Opstelten is PVV-leider Wilders bij alle gesprekken aanwezig... ook al komt zijn handtekening niet onder het regeerakkoord. Hij sloot ook niet uit dat Wilders iets te zeggen krijgt over de personele invulling van het kabinet. Bij de gesprekken worden de fractievoorzitters geassisteerd door secondanten uit hun partij. Voor de VVD is dat het Kamerlid Edith Schippers. CDA-leider Verhagen laat zich assisteren door minister en Kamerlid Ab Klink. En PVV-voorman Wilders neemt Europarlementariër Barry Matlener mee. Rusland legt de export van graan tijdelijk stil vanwege de aanhoudende hitte en droogte. De exportstop gaat over tien dagen in en duurt tot het eind van het jaar. Premier Poetin wil het graan voorlopig in eigen land houden om de prijs in het binnenland niet al te veel te laten stijgen en om een voorraad aan te leggen.